Over een paar uur gaan in Ierland de vliegvelden dicht. Er is vulkaanas uit IJsland op komst en de Ierse luchtvaartautoriteiten nemen daarom het zekere voor het onzekere. Het vliegverbod gaat om 8 uur Nederlandse tijd in en duurt in ieder geval tot 2 uur vanmiddag. En dan wordt bekeken of er weer kan worden gevlogen. Het Ierse vliegverbod heeft nauwelijks gevolgen voor Nederland... omdat er vandaag maar een paar vluchten naar Ierland gaan... en ook mag er gewoon over Ierland heen gevlogen worden. Vluchten vanuit Nederland naar andere bestemmingen hebben er dus geen last van. Door overstromingen in het zuidoosten van de Verenigde Staten zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Tennessee is het zwaarst getroffen. Door hoosbuien zijn rivieren overstroomd en daardoor staan grote delen van de staat blank. In verschillende steden zijn hele woonwijken geëvacueerd. En reddingswerkers gaan van deur tot deur om mensen uit hun huis te halen. Een waterzuiveringsinstallatie in Tennessee is uit voorzorg gesloten. En ingenieurs houden een lekkende dam in de gaten. Naast Tennessee zijn er ook mensen omgekomen in de staten Mississippi en Kentucky. In Griekenland hebben docenten een tv-studio van de staatsomroep twee uur lang bezet gehouden. Zo'n veertig leraren van het voortgezet onderwijs drongen in een buitenwijk van Athene de studio binnen en onderbraken een uitzending van het journaal. Met hun actie protesteerden ze tegen de bezuiniging op het onderwijs en andere harde maatregelen die de EU en het IMF het land hebben opgelegd in ruil voor miljarden leningen. In het omroepgebouw was op het moment van de actie ook een Griekse minister aanwezig. Ze zou meedoen aan een discussieprogramma en mocht het gebouw niet uit. De leraren beëindigden hun bezetting na het voorlezen van een korte verklaring voor de camera. De Griekse politie heeft niemand aangehouden. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaar.